Ze houdt van snelle auto's, maar ook van de lange Jan. Ze heeft een heel klein tikkie, maar dat is een kleine gek. Want sta je aan haar deur, dan was ze van wel Op de buurt Met verbaasde ogen door de en duurt Ik weet wel wat ze denken, maar het zal mij een zorg zijn Dit hondje is een terrier, die krijgen ze niet klein Lookie de open Lookie doe open Lookie de wapen, Lookie Lookie, lookie 每再见，都可。